Bij de aanval werden de twee energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat de mensen die voor de energie in hun huis... helemaal afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken... Volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa in het ergste geval een paar maanden duren. Het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen ligt nog altijd stil vanwege een grote brand in twee loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond om even voor drie uur. Hoe de brand ontstond is nog niet bekend. De brandweer probeert het vuur te blussen. Omdat er weinig bluswater is, moet het worden aangevoerd. voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Sittard. Vanwege de rook moeten mensen in de buurt ramen en deuren dicht houden. Het kabinet neemt niet alle eisen over uit een brief van belangengroepen... over het Nederlandse slavernijverleden, dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kik uit Zwarte Piet... zeggen dat ze de excuses die het kabinet wil maken pas accepteren... als er een herstelfonds komt voor nazaten van slavernijslachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet helemaal verdwijnt... en het woord neger strafbaar wordt kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven... over de verontschuldigingen voor de slavernij. En de politie heeft na de WK-winst van Marokko gistermiddag tientallen mensen aangehouden. Na de verrassende zege op Portugal werd in diverse Nederlandse steden zwaar vuurwerk afgestoken door fans en werden er vernielingen aangericht. De meeste aanhoudingen waren in Rotterdam en Amsterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Marokko speelt nu woensdag de halve finale tegen Frankrijk. Het weer nog mistig of nevelig lokaal. Aan de kust valt mogelijk wat sneeuw. Vanmiddag bewolkt met aan de noordkust en in het zuiden winterse buien.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 kerstbal. I'm on your bedside with a coffee to go Wish I could stay here, but you already know, already know. I always got things to do, but it will soon get better, and then we will stay together. Watching the snow while it's dancing around in the wind outside. Christmas light and you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. Yeah, we'll be singing. It's Christmas time. You and I, we meet beneath the Christmas light and you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. We'll be singing. blind to seeing your face Wish I could light the candles back at your place Back at your place I always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around In the wind outside I We meet beneath the Christmas light And you and I Will hold each other close tonight While bells are ringing Yeah, we'll be singing It's Christmas time You and I We meet beneath the Christmas light And you and I Will hold each other close tonight While bells are ringing It's been here right in front of me.